Goedenavond, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Joe Biden is de nieuwe president van Amerika. I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. That I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States. Daarna gaf hij een speech die ging over hoe moeilijk de democratie het heeft gehad de laatste tijd, over de enorme gevolgen van de coronacrisis en over hoe Biden een president voor alle Amerikanen wil zijn. Together we shall write an American story of hope, not fear, of unity, not division, of light, not darkness. A story of decency and dignity. love and healing, greatness and goodness. Joe Biden is de 46e president van de Verenigde Staten. Kamala Harris is de eerste vrouwelijke en eerste zwarte vicepresident. En dat is voor veel mensen een historisch moment, hoorde verslaggever Matthijs van der Wiel bij het Capitool. Merk ik bij veel mensen hier hoe drukwekkend ze dat vinden dat zij nu vicepresident is. Die mensen konden de toespraak niet horen door speakers, want die zijn er niet. Ze konden het niet zien op grote schermen, die zijn er niet. Dus dan maar op de telefoon, zoals de mevrouw die hier naast me zit, Jackie uit Maryland. Mevrouw op leeftijd die net gekeken heeft. Did you hear everything of it? Yes, every word, yes. So how was it? What's your first reaction on this speech? It's a great day for our country. It's a great day for our global community. It's a great day for democracy. I feel the world is taking a step forward Ander nieuws. Het kabinet wil de avondklok zaterdag laten ingaan, staat in een brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Voordat de avondklok kan worden ingesteld, moet de Tweede Kamer zich erover uitspreken en dat gebeurt morgen. En Heerenveen zit bij de laatste acht van de KNVB-beker. De ploeg won net van Emmen met 2-1. Winnende goal viel in de laatste minuut uit een penalty. Er is meer bekervoetbal vanavond. Op dit moment speelt Feyenoord tegen Heracles. En later nemen Ajax en AZ het nog tegen elkaar op. Het weer, de wind neemt vanavond en vannacht nog verder toe. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen dan neemt de wind wat af. Er vallen een paar buien en het wordt een graad of acht.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 ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. that's filled with understanding. It will stand the test of time. If I tell you that I love you, forever to be true, we'll always be together. This I promise you. that I love you.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 But what if I, what if I trip? 17 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, lifting me up, lifting me up. They tear me down, tear me down. Yeah, take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go Cause unforgiveness keeps them in control.